met het NOS Journaal. Honderden medewerkers van ziekenhuizen in Brabant krijgen dit weekend het verzoek om zich vrijwillig te laten testen op corona. Directeur Van Dissel van het RIVM zei dat in Nieuwzuur. Het testen gebeurt omdat een aantal besmettingen in Brabant niet duidelijk is wat de bron daarvan is. Van de 34 besmette mensen in Brabant is in 8 à 10 gevallen niet duidelijk hoe ze het virus hebben gekregen. En dat maakt het moeilijk om de ziekte te bestrijden. Het wereldberoemde Amerikaanse festival South by Southwest gaat dit jaar niet door. De burgemeester van de Amerikaanse stad Austin in Texas heeft noodmaatregelen genomen vanwege het coronavirus, waardoor het festival voor het eerst in 34 jaar geannuleerd moet worden. Onlangs hadden al een aantal grote bedrijven, waaronder Netflix, Apple, Twitter en Facebook afgezegd in verband met zorgen over het virus. Vorig jaar bezochten zo'n 75.000 mensen het technologie- en muziekfestival in Texas en bijna 20.000 van hen kwamen uit het buitenland. De Amerikaanse uitgever van de autobiografie van filmmaker en acteur Woody Allen... heeft besloten het boek toch niet uit te brengen. Bedoeling was dat het volgende maand zou verschijnen... maar na een storm van kritiek geeft het bedrijf de rechten terug aan Allen. Eerder stapte de zoon van Ellen, journalist en MeToo-boegbeeld Ronan Farrow... ook al woedend op bij de uitgeverij vanwege de uitgeefplannen. Hij deed dat omdat hij zijn zus Dylan Farrow steunt. Zij beschuldigt Ellen al jaren van seksueel misbruik, iets wat de regisseur ontkent. In de eredivisie hebben PEC Zwolle en Fortuna Sittard gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Fortuna opende de score in de 71ste minuut... en leek af te steven op de overwinning. Maar in de slotfase maakte PEC de gelijkmaker vanuit een strafschop. Het weer vannacht blijft het droog. Daalt de temperatuur tot iets boven het vriespunt. Later overdag eerst veel zon. Smiddags ook stapelwolken, maar het blijft droog...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 It's magic. 90 is magic. Is magic. Is magic. Tonight, play the music for you. Music for you. Mr. Alex B DJ. Play the music for you. Mr. Max Zuleger DJ. 90 is magic. 90 is magic. 90 is magic.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 One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. Mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified. baby, you and make it never end, never end, darling. I need to take a stand and leave the past behind, and leave the past behind. cause I need you. Stay with me tonight, cause I love you.